Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Russische president Poetin is begonnen met wat hij noemt een vredesmissie. Militaire voertuigen zijn het oosten van Oekraïne binnengegaan. Dat gebeurde nadat Poetin officieel de onafhankelijkheid erkende... van twee zelfverklaarde volksrepublieken, Donetsk en Luhansk. De VN-veiligheidsraad kwam in een spoedzitting bijeen om de ontwikkelingen in Oekraïne te bespreken. De Verenigde Naties betreuren het besluit van Rusland om troepen te sturen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN noemt het nonsens dat president Poetin spreekt van het sturen van vredestroepen. De VS denkt dat het een duidelijk voorwendsel voor oorlog is. De Russische VN-ambassadeur zegt dat ingrijpen nodig is om een nieuw bloedbad in de Donbass-regio te voorkomen. Hij riep westerse landen op de situatie niet erger te maken door bijvoorbeeld wapens aan Oekraïne te leveren. De spoedzitting is inmiddels beëindigd. Bij het televisieprogramma Jinek gaf premier Rutte zijn eerste reactie op het nieuws. Hij noemde de Russische president Poetin totaal paranoia. De premier wilde niet ingaan op de vraag of dit een eerste stap naar oorlog is. We moeten eerst kijken wat dit precies is, zei hij. Door een felle brand in een restaurant in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond rond 9 uur s avonds in de keuken en die sloeg over naar de houten vloeren van de bovenliggende woningen. Tien woningen moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels gedoofd. Op Schiphol zijn kort na hun aankomst een groot deel van de medaillewinnaars van de Olympische Spelen in het zonnetje gezet. Dat gebeurde in een bescheiden vorm in een hotel.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 Girl, you won't capture my soul. i am a to no be so. Make you one one and bolombo. Better, bye. Better, better, bye. I'm loose. Even better done the para. Tonight in Josie, I'm in Josie. Won't call if you want one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is loaded. Me, you can fuck up, but i on molly. I'm on duty but I'm on low key, They want do me, they want do me, they want do me, gonna want do me. When you won't want me, when you won't want me, I'm in San Francisco, Jammy. When you won't want me, when you won't want me, I just flew in from Miami, Peru, para, Peru, Peru, para. I'm loose, even Peru done me para.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 Militaire voertuigen zijn het oosten van Oekraïne binnengegaan. Dat gebeurde nadat Poetin officieel de onafhankelijkheid erkende... van twee zelfverklaarde volksrepublieken, Donetsk en Luhansk. In New York is vannacht een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad geweest. De landen betreuren het besluit van Rusland om troepen te sturen. En de Nederlandse Olympische medaillewinnaars worden vandaag in het zonnetje gezet. In Den Haag worden ze ontvangen door premier Rutte en minister Helder van Sport. Daarna gaan ze naar Paleis Noordeinde, naar de koning en de koningin. Het weer, de dag begint droog en zonnig, later regen en het wordt zo'n 9 à 10 graden. Jacques Chirac voor jou. Zat je buurt waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo nou. Dus één hey, vrouw, wat doe je nou? Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij en dacht meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland. Santo Domingo of Ibiza. Ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam. En ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag Soms je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt het zo benauwd Dus één hey, vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou Is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt het zo benauwd Dus één hey, vrouw, wat doe je nou? ik iets herinner, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat laat Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd. Vrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in adem En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen nee, meer kijk in die mokro flavor. Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Santo Domingo of Ibiza. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf.